Ongeveer 60 mensen raakten gewond. De aanslag was gericht op Sjiitische moslims die een straatprocessie hielden. Die was onderdeel van Ashura, een tiendaagse herdenking van de dood van imam Hussein, een kleinzoon van de profeet Mohammed. De Pakistanse autoriteiten hadden vanwege Ashura strenge veiligheidsmaatregelen genomen, maar die konden de aanslag niet voorkomen. Ook in Afghanistan en Irak waren er de afgelopen dagen aanslagen tijdens Ashura. De Nederlandse bank heeft de meeste gedupeerde DSB-klanten voor de kerst hun geld teruggegeven. Van alle binnengekomen aanvragen is 85% afgehandeld. De afgelopen dagen werd 2,5 miljard euro overgemaakt, verdeeld over 165.000 rekeninghouders. De Nederlandse bank verwacht dat alle overige aanvragen voor nieuwjaar zijn afgerond. De Belgische voetbalclub Excelsior Moeskroen verdwijnt definitief uit de eerste klasse. Moeskroen meldde zich vanwege een spelerstaking af voor de wedstrijd van woensdag tegen Westerlo. De voetbalclub heeft een miljoenenschuld en spelers staken omdat ze al twee maanden hun salaris niet hebben gekregen omdat het de derde keer is dat de club niet in actie komt... haalt de Belgische voetbalbond Moeskroen uit de competitie. Vanmiddag krijgen de spelers te horen dat hun contract wordt ontbonden... en dat ze op zoek mogen naar een andere club. Excelsior Moeskroen speelde sinds 1996 in de hoogste divisie van België. Op Ameland zijn gisteren twee dolfijnen aangespoeld, een moeder en een jong. De jonge dolfijn was al dood, de moeder was zo verzwakt dat besloten werd haar een spuitje te geven. Het gaat om witsnuitdolfijnen, een soort die voortkomt, voorkomt in de Noordzee. De dode dieren worden morgen voor onderzoek naar Naturalis in Leiden gebracht. Dan het weer, droog, geregeld zon en maxima rond 5 graden. Vannacht ligt de vorst mogelijk mist. Morgen winters met soms sneeuw of natte sneeuw en in het zuiden ook regen.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 chapter